Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland is de rechtszaak begonnen tegen een extreemrechtse terreurgroep. Het gaat om groepen S. Elf mannen staan terecht. Ze zouden aanslagen hebben voorbereid op moskeeën en asielzoekerscentra. Maar ook op het Duitse parlement, zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. De politie heeft in chatgroepen meegelezen. En daarin hadden ze het zelfs over het in één klap uitroeien van alle Duitse politici. Nou, dat soort dingen. Ze waren ook al bezig wapens te verzamelen. Maar daar heeft eh, de, politie het stokje voor gestoken. Want ze zijn begin vorig jaar opgepakt. De zaak kwam aan het rollen toen een van de leden van de groep naar de politie stapte. Het zijn gouden tijden voor justeatTakeaway.com. Het bedrijf achter onder meer thuisbezorgd. In de eerste maanden van dit jaar kwamen er bijna 80% meer bestellingen binnen dan een jaar eerder. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Canada en Groot-Brittannië wordt er meer besteld nu de horeca dicht is. Bij de BBC zijn de afgelopen dagen meer dan 100.000 klachten binnengekomen. Na de dood van prins Philip, de man van koningin Elizabeth, werden veel radio- en tv-programma's geschrapt. Bij BBC Radio 1 Dance ging dat niet al subtiel. Veel Britten vonden dat er te veel aandacht was voor de dood van de prins. En hij heeft al twee nachten niet geslapen. Fruitteler Theo uit Groesen in Gelderland hij moet zijn appel, peren en kersenbomen beschermen tegen de nachtvorst. Anders vriest de boel kapot, zegt hij tegen een verslaggever van Omroep Gelderland. Ja, we moesten heel vaak redden. Vooral de kersen, die moet je echt heel vaak redden. We hebben een druk weekje. Moeten we denken we vijf keer uh, s'nachts zitten al. En hoe is het met uw nachtrust? Nou, één nachtje zonder slaap gaat prima. De tweede voel me wel een beetje oude man nu. Dat moet ik eh, toegeven. En met speciale kacheltjes houdt hij zijn fruit s'nachts warm. Daar krijg je een soort luchtstroom in de en Dat is net iets warmer en kouder wordt Daarna daar red je de oogst mee eigenlijk.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 45 could. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM You're my bulletproof vest when it's getting dangerous Always make me feel blessed, you're my guardian angel You are, you are, you are You are, you are, you are You put your body to her de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft in een jaar tijd bijna 113.000 coronaboetes gegeven. Meeste voor het overtreden van de avondklok. Ook werden veel bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer... en voor verboden groepsvorming. De Oostenrijkse minister van Volksgezondheid treedt terug. Hij is net als Hugo de Jonge in Nederland het gezicht van de aanpak van de coronacrisis. De Oostenrijkse minister zegt dat hij overwerkt is. En bij de BBC is het aantal klachten over de aangepaste programmering... na het overlijden van prins Philip opgelopen tot ruim 100.000. Mensen vonden dat er te veel aandacht was voor het overlijden van de prins. Niet eerder werd er volgens Britse media zoveel geklaagd over de BBC. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het noordoosten enkele winterse buien bij een graad of 9. that you miss I'm so lucky He's the only one I'll ever need lijpe paradox. Maar het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Het lang pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan ook. moet ik je laten gaan. Dus je tranen. neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha?